la la la la la la la Ah, kom nou jongens. Ah la Kom, even serieus. Ja, la la la la la la la. Ja, la la la la la la. Nou, nou, nou, nou. Hef, hef, Verdikke me nog een toe, zeg.